uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat Iran achter de hek zit van de verkiezingscampagnes. De FBI meldt dat Iraanse hackers zowel bij de Democraten als Republikeinen hacks hebben uitgevoerd... om gevoelige verkiezingsinformatie te krijgen om zo de democratie te ondermijnen. Vorige week werd het campagneteam van Trump gehackt in de interne communicatie... Ook Harris en Biden zouden doelwit zijn geweest. Maar of die hacks ook zijn geluk, meldt de FBI niet. Iran heeft de hackpogingen altijd ontkend. Een van de vermisten van het gezonken jacht in Italië... is de Britse techmiljardair Mike Lynch. Volgens Britse media is zijn vrouw een van de geredde passagiers. Lynch werd nog twee, maar twee maanden geleden in de VS vrijgesproken van miljardenfraude nacht zonk het luxe zeiljacht voor de noordkust van Sicilië met aan boord 22 mensen. De kok kwam om het leven en zes anderen worden dus nog vermist. Vluchtelingenwerk Nederland is teleurgesteld over de sluiting van de opvang voor Oekraïnse vluchtelingen in de jaarbeurs. De veiligheidsregio heeft de locatie gesloten omdat die overvol is... en omdat er geen goede zorg of privacy meer is voor de Oekraïners. De opvang in de jaarbeurs is bedoeld voor Oekraïners die net zijn aangekomen... Vluchtelingenwerk wil dat de regering met een oplossing komt... maar volgens de minister van Asiel is er geen probleem bij de instroom van asielzoekers... maar meer bij de opvang op de langere termijn. De twee meisjes van 12 en 14 die vrijdag werden aangehouden voor de brand in een winkelcentrum in Alkmaar... hebben bekend dat ze op zeven plekken brand hebben gesticht. Dat zegt een advocaat. Die zegt dat ze het deden omdat ze zich verveelden. De twee zijn voorgeleid bij de rechtercommissaris. Het weer in het westen bewolkt, in het oosten helder bij een graad of 14. In de middag vanuit het westen ook wat regen. In het oosten schijnt de zon eerst en neemt pas later de bewolking toe.